Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 100 appartementen in Den Bosch zijn ontruimd. In de kruipruimte onder het complex zit een gaslek. Maar de brandweer kan er lastig bij en dus kost het tijd om het lek te dichten. Zo'n 50 mensen die thuis waren zijn met bussen opgehaald en naar een sporthal gebracht. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar er hangt nog gas in het gebouw. De brandweer is bezig met ventileren. Ook in Maastricht zijn vanochtend meerdere huizen ontruimd vanwege een gaslek. Dat ontstond tijdens werkzaamheden. Het coronavirus kan bij zwangere vrouwen de ongeboren baby in gevaar brengen, zegt een arts van het Erasmus MC in Rotterdam tegen de Volkskrant. Door het virus zou de placenta zijn beschadigd. Daardoor kregen de baby's te weinig zuurstof en voedingsstoffen. De voedselbank in Zeeland staat vol met tandenborstels en tandpasta. Die zijn gedoneerd door mondhygiënisten. De borstels zijn bedoeld voor kinderen, want die slaan een bezoekje aan de tandarts nog te vaak over. Schijnbaar is niet altijd bekend dat eh, kinderen eh, tot 18 jaar... dat die eigenlijk gratis naar een, eh, tandarts of mondgist kunnen gaan. Terwijl het soms toch wel heel hard nodig is. En woon je in Wageningen en wil je energie besparen? Hoe je gonna call? Tochtbusters! Ja, echt. Een studentenklusteam bakfietst daar rond om mensen te helpen. Die komen langs, eh, doen een huisbezoek en dan gaan we gewoon even kijken eh, op wat voor eh, basisdingetjes we energie kunnen besparen. En tijdens die tocht treffen ze nogal wat aan. Ja, kijk, je ziet hier dus dat de tochten echt een beetje loslaten en ook deels afgebroken zijn. En ook deze vrouw wil graag op haar gasrekening besparen. Om te gaan kijken van waar ik op kan besparen, nou de stookkosten gigantisch omhoog gaan. Daarom heb ik me dus aangemeld. Heb ik het weer nog te trekken buien over. In de Limburgse heuvels valt wat natte sneeuw. En soms piept de zon ook door de bewolking heen. Het is 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file bij de Koentunnel op de A10 Noord van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam.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 De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op het vaccinatieproces te versnellen... zeker nu de nieuwe Omicron-variant zich wereldwijd verspreidt. De WHO verwacht dat mensen ook van Omicron minder ziek worden als ze zijn gevaccineerd. In Middelburg heeft een vrouw gisteravond twee uur vastgezeten in een zinkgat in haar eigen achtertuin... dat vermoedelijk was ontstaan door de regen. Haar man en een buurman hebben het hoofd van de vrouw boven de grond weten te houden... en de hulpdiensten hebben haar bevrijd. Rotterdam De Heek Airport is vanaf vandaag een week dicht om de taxibaan op te knappen. Alleen politie- en traumahelikopters kunnen er terecht. Omdat er geen reizigers zijn, worden de terminals ook meteen grondig schoongemaakt. Het weer, vooral aan de kust op regen. Er kan een winterse bui vallen, ook af en toe zon. Het wordt 5 tot 7 graden.